Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen moeten beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Dat vindt reizigersorganisatie Rover. Nu zijn er veel ziekenhuizen vooral gericht op eh, de bereikbaarheid met de auto. Zo is het vaak korter lopen naar een parkeerplek dan naar een bushalte. En ook is de looproute vaak niet goed aangegeven. Het advies is ook om nieuwe ziekenhuizen in de stad te bouwen... en niet aan de randen van steden. En vandaag hebben Belgische slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk een gesprek met de paus. Die brengt vandaag een bezoek aan België. Per slachtoffer is vier minuten spreektijd gereserveerd. Dat is mede om dieren reden veel kritiek op de ontmoeting. Daarnaast had de kerk zelf een vinger in de pap wie met de paus mag praten. Nou, Belgische bischoppen hebben een selectie gemaakt uit heel veel aanmeldingen. En Noorwegen is op zoek naar een landgenoot die te maken zou hebben met de ontplofte piepers in Libanon. Duizenden mensen raakten vorige week gewond nadat piepers ontploften in hun hand of in hun broekzak. De piepers werden gebruikt door Hezbollah als communicatiemiddel. De Noorse politie zoekt een man van 39 die mogelijk betrokken was bij de levering van de piepers. De Noor heeft sinds vorige week niets meer van zich laten horen en het einde van een tijdperk. Na 45 jaar neemt Nederland officieel afscheid van de F-16. Maar niet voordat zes F-16's een afscheidsrondje over het land hebben gemaakt, vertelt deze F-16-vlieger. De route is eh, een beetje gebaseerd op eh, waar heeft de F-16 allemaal gestaan en eh, waar heeft hij vanaf gevlogen. En waar zijn markante punten waar de F-16 nou ja, een, band mee heeft in die zin. Dus we vliegen over de vliegvelden, Twente, Leeuwarden, Eindhoven, Gilserijen, Woensdrecht... Eh, maar ook langs eh, het hoofdkwartier van eh, de luchtmacht en het hoofdkwartier van Defensie. Want dat is toch uiteindelijk belangrijk voor ons. Ja, het zal een bijzonder moment zijn. Het is natuurlijk een hele lange carrière, 29 jaar en 3000 uur. dat, dat zal wel even door me heen schieten, denk ik. Maar het is ook een trots moment. Want ik doe dat namens alle mensen. Ik denk dat er wel, wel tienduizenden mensen in allerlei facetten aan het toestel hebben gewerkt. meegewerkt, klaargezet. maar ook nu dagelijks nog helpen om dat ding de lucht in te, in te brengen. Ja, 24 F-16's gaan naar Oekraïne. Andere toestellen gaan naar andere landen voor trainingsdoeleinden. Het weer aan de kust, regen met zware windstoten. Daar geldt ook code geel. Op andere plekken is het droog. Vanmiddag in het hele land buien met veel wind en zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordwesten en westen van het land zware windstoten. Dat is lastig in het verkeer. Op de A10 Koenplein uh, knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk, zijn twee rijstroken dicht. En staat een kapotte vrachtauto op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij omval.